12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Orkaan Dorian heeft op de Bahama's zeker vijf levens geëist. Er zijn massale overstromingen. Hele woonwijken zijn door kolkend water overspoeld. De premier spreekt van een historische tragedie. De orkaan trekt tergend langzaam over de eilanden... met windstoten tot 250 km per uur. De verwachting is dat Dorian naar het noordwesten afbuigt... en dan vlak langs Florida komt. Meer dan een miljoen mensen in Florida, Georgia en South Carolina... worden geëvacueerd. Leden van Forum voor Democratie lijken zich niet erg druk te maken... over de recente ruzie binnen de partij... Op een druk bezochte partijbijeenkomst in Zaandam stelde bijna niemand een kritische vraag over de gebeurtenissen. Partijleider Baudet zei in zijn toespraak wel dat het een pijnlijke affaire was... en dat hij een vriend heeft verloren, doelend op medeoprichter Henk Otte... die uit de partij is gezet. De Verenigde Staten trekken dit jaar nog 5000 militairen terug uit Afghanistan... en sluiten vijf legerbasissen. Dat staat in het vredesakkoord van de Amerikanen met de Taliban... zegt de Amerikaanse onderhandelaar. President Trump moet het akkoord waarover maanden is onderhandeld nog wel goedkeuren. Terwijl de onderhandelaar over het akkoord vertelde op tv... ging in Kabul een autobom af. Daarbij vielen vijf doden. De verantwoordelijkheid is door de Taliban opgeëist. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib wil streng optreden tegen overlast en agressie door trouwstoeten. Hij noemt het schandalig en onacceptabel dat vrijdag een agent door een deelnemer aan een trouwstoet werd neergeslagen en een hersenschudding opliep. Volgens Abu Talib zijn het vooral mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst... die bij bruiloften toeteren, uit het raam hangen, met vlaggen zwaaien... en maling hebben aan alles en iedereen. Hij wil duidelijk maken dat dit in Nederland niet kan. De komende dag bespreekt Abu Talib de kwestie met politie en justitie. Het weer. Er is veel bewolking en vooral in het noorden valt wat regen. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Hallo, ik ben Sander Hoogendoorn, radio-dj en ambassadeur van de Plastic Soep Foundation.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 All the time we're spending is a waste. One no more anymore. Giving me the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection no more. change my mind. Not this time, not this time.